Bij de aanslagen op het parlement en het mausoleum van Ayatollah Khomeini vielen 17 doden. Volgens de minister was de nu gedode man de planner en de commandant van de aanslagen. Vrijdag liet de Iraanse justitie al weten dat er 41 mensen zijn opgepakt op verdenking van het helpen van de daders. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De man die gisteravond werd aangehouden bij het PSV-stadion in Eindhoven blijft vannacht nog vastzitten. Het onderzoek naar de 29-jarige Amsterdammer is nog in volle gang, meldt de politie. Hij viel gisteravond op omdat hij zich verdacht gedroeg buiten het stadion waar Guus Meeuwis een concert gaf. Toen de politie vaststelde dat hij mogelijk geradicaliseerd is, werd groot alarm geslagen. De Brusse prijs voor het beste journalistieke boek gaat naar Frank Westerman voor Een Woord een Woord. Dat is bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Westerman versloeg als correspondent de oorlog in Bosnië en terreuraanslagen van Tsjetsjenen in Rusland. In Een Woord een Woord onderzoekt Westerman wat het antwoord op terreur moet zijn. De jury noemt dat een journalistieke zoektocht naar het antwoord op een van de meest klemmende vragen, zeker ook van deze tijd. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.